Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De polderbaan op Schiphol is vanmiddag zo'n drie kwartier gesloten geweest na het zien van een drone. Volgens de marechaussee maakten meerdere piloten er melding van bij de luchtverkeersleiding. Een piloot van een Transavia-toestel zag hem op ongeveer 50 meter van het vliegtuig. Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat het vermoedelijk om een hobby hobby-drone gaat. In de afgelopen week werd vanwege drones het vliegverkeer in Denemarken en Noorwegen meerdere keren stilgelegd. De Europese Commissie gaat ervan uit dat het daar om Russische acties ging. Op het verkiezingscongres van GroenLinks-PVDA heeft Frans Timmermans uitgehaald naar de PVV. Timmermans herhaalde in een toespraak dat Geert Wilders een voedingsbodem heeft gecreëerd voor de rellen in Den Haag vorige week. Ook noemt hij Wilders de dronken oom op het feestje die onaanvaardbare dingen zegt, maar toch door mag blijven praten. De nummer drie van de partij, Jesse Klaver, richtte zijn pijlen op het CDA. Hij zegt dat de partij zich al rijk rekent... nadat partijleider Bontebal in een interview had gezegd... graag premier te willen worden. Het internationaal atoomagentschap maakt zich zorgen over de door Rusland bezette kerncentrale in Zaporizhia. De centrale draait al vier dagen op noodaggregaten nadat de stroomtoevoer werd afgesneden. Het lijkt er niet op dat Rusland de elektriciteit weer probeert aan te sluiten. De kerncentrale ligt al twee jaar stil, maar de reactoren moeten wel gekoeld worden. In de eredivisie heeft Ajax een moeizame overwinning geboekt op NAC Breda. In Amsterdam werd het 2-1. Twee treffers van NAC werden afgekeurd en zelfs na een rode kaart was de ploeg nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal was er een fluitconcert op de tribune van de Ajax-supporters. Het weer. Het is droog bij een graad of 16. Vooral in het noorden en oosten kan vannacht mist ontstaan en het koelt af naar een graad of 5. Morgen vooral in de middag zon en droog bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam...